De steun voor het uitbreiden van het leger is groot. Driekwart van de Nederlanders vindt het prima om overlast te ervaren als ons land daar veiliger van wordt. Je hoort een van de onderzoekers. Eigenlijk zien we dat voor alle vormen eh, er duidelijk eh, steun is. Bijna 80, soms wel 90 van de Nederlanders zegt van ja, deze uitbreiding moet er komen. En ook bij heel veel van deze gevallen eh, zegt meer dan de helft van de Nederlanders zegt dat mag ook bij mij in de buurt. Binnenkort wil het kabinet beslissen waar nieuwe kazernes en oefenterreinen van Defensie moeten komen. De gesprekken die Rusland en Oekraïne met elkaar zouden hebben in Turkije zijn uitgesteld. Vanaf vanochtend zouden daar eigenlijk gepraat worden, maar dat wordt nu later, waarschijnlijk ergens vanmiddag. In Leiden zijn meerdere woningen ontruimd omdat er biogas lekt uit een zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat biogas kan gevaarlijk zijn als je het inademt en ook kan het brand veroorzaken. En onderzoekers hebben in Australië sporen gevonden van het oudste reptiel ooit. Het gaat om 17 verstenen de pootafdrukken van zo'n 355 miljoen jaar oud. Die werden gemaakt door een hagedisachtig beest dat op het land leefde. Deze expert van het Oertijdmuseum vertelt hoe het dier eruit zag. Het waren een soort hagedissen met vijf tenen aan de voorpoten. Die, die konden zich buiten het water voortplanten door eieren te leggen. En eh, ja, dat is enorm belangrijk geweest voor de hele ontwikkeling van de eh, viervoeters op het land waar wij ook bij horen natuurlijk. De vondst is bijzonder omdat de pootafdrukken aanzienlijk ouder zijn... dan de afdrukken van reptielen die eerder werden gevonden. Daarvan waren de oudste 318 miljoen jaar oud. Het weer zonnig. Het is 14 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Vanavond helder en een graad of 5. Morgen aan zee veel wolken. Op andere plekken meer zon en max 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file op de A10, de ring zuid richting Utrecht. Daar staat het vast bij Amsterdam Oud-Zuid.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 by the time recognize this moment This moment will be gone But I will bend the light pretending That it somehow lingered on When all I got's I want to deedle deedle dee, a deedle deedle dee. Oh, oh Sheila, uh, uh, oh Sheila, oh, oh Sheila, oh oh Sheila, oh baby, love me right, let me love you till the dead of night you let the others be Cause with you is where I got to be yeah. Oh, baby, understand That I want to be the only man mm. You think you're pulling over on me Well, honey, baby, just you wait and see And we sing, oh, oh, Sheila Let me love you till the morning comes oh, Sheila, oh till you die.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 zijn opnieuw tientallen mensen omgekomen. zijn er meer dan 50. Gisteren vielen al 70 doden bij bombardementen in Gaza. Het aantal vergunningen voor nieuwe woningen loopt terug, blijkt uit cijfers van het CBS. In de eerste maanden van het jaar gaven gemeenten 12.500 vergunningen af voor nieuwe huizen.